Een Nigeriaan die probeerde op eerste kerstdag boven Detroit een vliegtuig op te blazen... heeft gezegd dat hij was getraind in Jemen door Al-Qaeda. President Obama probeert al sinds zijn aantreden de Guantanamo-gevangenis op Cuba te sluiten. Er zitten nu nog meer dan 80 verdachten uit Jemen opgesloten. De VS is bang dat deze terreurverdachten zich opnieuw aansluiten bij militante organisaties als ze zijn teruggekeerd in Jemen. Het Internationaal Monetair Fonds zet IJsland onder druk om de Icesave voorschotten terug te betalen aan Nederland en Groot-Brittannië. Als IJsland zich niet aan zijn verplichtingen houdt, worden verdere betalingen van een IMF-krediet onzeker, zegt een woordvoerder. President Grimson weigert een wet te ondertekenen die de terugbetalingen regelt. De komende dagen zijn er gesprekken tussen het IMF en de regering en de Centrale Bank van IJsland. De bestuurder van een taxibusje is vanavond om het leven gekomen toen zijn bus in Bokstel in botsing kwam met een trein. De twee passagiers van de taxi hebben de aanrijding overleefd. Door het ongeluk ligt het treinverkeer tussen Bokstel en Oosterwijk stil. De NS hoopt dat de treinen rond 10 uur weer normaal rijden. Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft vandaag zijn eigen mobiele telefoon met internet op de markt gebracht. Het bedrijf speelt daarmee in op de trend dat steeds meer consumenten op een mobiele telefoon surfen in plaats van op de computer. De stap van Google komt niet onverwacht. Drie weken geleden kregen alle werknemers van Google al de speciale telefoon die Nexus One heet. Dit voorjaar komt het toestel in Europa in de verkoop. Zonder abonnement kost de Nexus One ruim 500 dollar. Het weer in het noordwesten nog enkele winterse buien. Minima vannacht van net onder nul in het westen tot min 7 in het oosten.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 Een gelegenheidsduo, want Chad Baker en Jerry Mulliken waren net begonnen met het pianoloze kwartet... Maar toen moest Jerry een eh, paar maandjes knorren, want eh, die had weer te veel eh, vrolijkheid tot zich genomen. En ze hadden een, een, heel duur betaald contract in een jazzclub. Ja, dan moet er wat gebeuren in, in Los Angeles. En die manager zei, nou ik heb wel een plaatsvervanger. En die kwam toen met Stan Getz. En die Getz en die, beker lagen elkaar totaal niet. Maar ze hebben toch mooie muziek gemaakt. Absoluut. Ja. Ik geef even wat draaien voor eh, onze jazzpromotor Hans Rijmers. Hey, leuk. Een grote big band liefhebber. En het is een, eh, een nummer... Wat is dat Hans? Oh, het programma. Het programma. Van Jazz de Krocht. Jasper Blom komt 17 januari. Dat is over... Tenorsax, over twee weken. Over twee weken, ja. ja. Maar nou goed, we gaan nu het luisteren naar Count Basie met het nummer Corner Pocket. the band's there to meet us. Old friends to greet us. Where all the smart and the right folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street is the street where the elite always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means glad to be. Yes, sirree, where welcome's free, dear to me, where I can lose my basin street blues. Me. Ja, wie zou dat niet willen bij deze stem? Dat is een, eh, weer een opname van de Basin Street Blues... waarvan ik in de loop der jaren zeer vele variaties heb uh, eh, bijeenverzameld. En ditmaal werd deze blues over de hoerenbuurt van New Orleans gezongen... door de jazzvamp Julie London op speciaal verzoek van Hans Rijmers. Ja, luisteraars, u kunt natuurlijk ons altijd bellen op 57 303 93 en eh, met een verzoek. We krijgen natuurlijk altijd eh, verzoek zo onderweg, eh, buiten het programma, om, om eh, cd's, om bepaalde muziekstukken te draaien. Maar u mag natuurlijk ook altijd rustig bellen en, op ons telefoonnummer. En dan kijken wij of we hem bij ons hebben. En dan zijn we zeker bereid, zoals in dit geval, zo'n prachtig stukje muziek op verzoek te laten draaien. Goed, we hadden het er straks over ehm, Jasper Blom, die op 17 januari het eerste concert van in het nieuwe jaar gehoor gaat brengen. Uh, Johan Clement is deze keer niet, zit niet achter de piano. Maar ze hebben een uitstekende eh, vervanger in Rob van Kreeveld. Dus dat wordt weer genieten dan op die... Uh, eh, zo over anderhalve week, toch? 17? Over twee weken. ja. Goed. ja, je had het straks over de big band. Ze zijn nu toch een beetje big banderig bezig. En kom je al gauw terecht bij de orkestleider Count Basie. Ik heb een schitterend nummer van hem gevonden. Met eh, zijn, eigenlijk zijn vaste zanger. Hè, die, die hij eh, in zijn band vaak had opgenomen. Joe Williams. Joe Williams. Luistert u naar het prachtige nummer. Our Love is Here to Stay. Count Basie en Joe Williams. It's very clear Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the movies that we know may just be passing fancies, and in time they go. But oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay. But our love is here to stay. But oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. Dus is dat een stuk van mij nog? Ja. Ja, god. het eh, is hier zo gezellig in de, in de <laughs> studio en worden regelmatig eh, gebeld. door broodje eh, Spaling. en weet ik het allemaal waar we <laughs> zitten, over zitten te praten. Maar goed, dit was uh, Sharon Moya van uh, op trompet en Lau Levi, hè? Levi. goed. Tom, wat heb jij nog neergelegd? Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jerry Mulliken als bariton saxofonist, maar hij kon ook uitstekend piano spelen. Maar ook de klarinet was hem niet vreemd. Luister naar hem in een opname uit 1965... waarbij hij wordt begeleid door een stevig strijkje in het nummer Nightlights. Mm-hmm. saxofonist Benny Golson heeft de jazz verrijkt met standards als Alone Came Betty, Whisper Not, Killer Joe en nog een groot aantal andere. Vrij onbekend was echter deze Gypsy Jingle Jangle van zijn hand met een huppelend introotje. Hij speelde het zelf samen met trompetist Freddie Hubbard, pianist Mulgrew Miller, bassist Ron Carter en drummer Marvin Smitty Smith. Ja, eh, Tom, dan ga ik nu heel, heel wat anders draaien. En dan kom ik bij... Toch nee, niet... Uh, hoe heet Mieke Telkamp? Nee. <laughs> nee. Die leeft trouwens niet meer. Goed, ik had het er straks over Rob van Kreeveld. Uh, kreeg net door van Hans Rijmers dat hij de vervanger is van Johan Clement over 14 eh, dagen in Jazz in de Krocht. Ik denk, hé, hey, heb ik ook bij me. Ehm, ja, het is een, een cd van Ronald Douglas. Ook hier opgetreden in uh, verleden jaar geloof ik, of eer jaar alweer in de Krocht. Ik heb een schitterend nummer uitgezocht... Eh, waarin die wordt begeleid door Rob van Kreveld natuurlijk op de piano... Ruud Jacobs Bas, Peter van Nieuweg op de gitaar... en Joost Petokka op de drums. Luister u naar het o zo mooier The Night We Called It A Day. There was a moon out in space but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song like a minor lament in my ears. I hadn't a a thing left Quiet Nights, ja, ooit, geschreven door Antonio Carlos Jobim en eh, hier gezongen door Diana Kroll. Ze heeft een, uh, opnames gemaakt, ook in Zuid-Amerika, eh, met een groot orkest. U hoorde de violen op de achtergrond meedijnen. Het verrassende van deze zangeres is dat de ene keer dan speelt ze dus met dit soort orkesten. Ja. Dan weer eens met een een groot eh, koperorkest. dan weer eens eh, een echte big band. En dan weer met een klein combo. En soms alleen ook begeleidt ze zichzelf op de piano. Eén muziek is, eh, vind ik altijd fantastisch, zoals dit. En soms denk ik, Diana, hou nou je mond maar even dicht. <laughs> Goed, Tom, wat heb jij nog neergelegd? Hans, we gaan luisteren naar een beroemde compositie waarover heel veel ruzie is gemaakt. Duke Ellington nam in 1927 met zijn band de Creole Love Song op, met in de solorol clarinetist Rudy Jackson, die claimde dat het zijn compositie was. Maar toen die opname op de markt kwam, was daar bandleider Joe King Oliver, die zei... Ik wil geld hebben, want dat is mijn muziek. In 1923 had hij deze melodie onder de naam Camp Meeting Blues opgenomen met zijn Creole Jazz Band. Hij kon echter geen copyright eh, tonen en greep naar zijn centen. En Ellington ontsloeg Jackson en liet de solo in vervolg spelen door clarinetist Barney Bigar. Met deze opname wordt door een heel ander orkest gespeeld, namelijk door het orkest van Oliver Nelson, de Creole Love Song. keep going your way. I'll keep going my way. River, stay away from my door. I just got a cabin. You don't need my cabin. River away from my door. Don't come up any higher. I'm so all alone. Leave my bed and my fire. That's all I own. I ain't breaking your heart. breaking my heart. River, stay away from my door. your way. won't come up any higher. I'm so all alone. Leave my bed and my fire. That's all I own. I ain't breaking your heart. Don't start breaking my heart. Stay away from my door. Stay away from my door. Stay away from my door! Dit was een unieke combinatie. De blueszanger Jamie Rushing, die jarenlang heeft gezongen bij de big band van Count Basie Samen met het kwartet van Dave Brubeck toen Paul Desmond op de altsax daar nog deel van uitmaakte. Een aparte uitvoering van de smeekbede River Stay Away From My Door. Ja, luisteraars. En zo met het Don Thompson Quartet nemen wij afscheid op deze eerste zondag in het nieuwe jaar 2010 van ZFM Jazz. De eerste programma in het nieuwe jaar werd gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen... die dat dus met veel plezier voor u samengesteld en gemaakt hebben. Ja, we wensen u verder nog een hele fijne zondag. Het is mooi weer, trek erop uit. En eh, geniet even van de buitenlucht. Het is wel koud buiten, maar eh, ja... Ehm, als u dat niet doet, dan eh, kunt u natuurlijk gewoon blijven luisteren naar de programma's van ZFM. Want die zijn best de moeite waard. Maar één ding is zeker. Over, over een week op zondag tussen 10 en 12 opnieuw ZFM Jazz. Tot dan!